9 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het internationale onderzoek naar de MH17-ramp raakt ook een topadviseur van de Russische president Poetin. Het gaat om een hoge functionaris die werkt vanuit Moskou... en die betrokken was bij de levering van de raket waarmee het toestel uit de lucht werd geschoten, zegt het JIT. Adviseur Surkov had volgens het JIT direct contact met de separatisten in Oekraïne... Het JIT beschikt over een afgetapt telefoongesprek met hem en een separatistenleider. Soerkov werkte al zo'n 20 jaar in het Kremlin en was een aantal jaar vicepremier. In Groot-Brittannië is een man gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de Argentijnse voetballer Salah. De man van 64 wordt verdacht van doodslag. Wat hij precies heeft gedaan is niet duidelijk. Salah kwam begin dit jaar om het leven toen het vliegtuigje waarin hij zat boven het kanaal in de problemen kwam en in zee stortte. Het toestel met het lichaam van de voetballer aan boord werd pas na een paar dagen gevonden. De piloot wordt nog steeds vermist. Het kabinet wil dat vliegmaatschappijen accijns gaan betalen op kerosine. Staatssecretaris Snel van Financiën wil dat in Europees verband gaan regelen. In een internationaal luchtvaartverdrag uit de jaren 40 is vastgelegd... dat op kerosine geen belasting hoeft te worden betaald... maar door de klimaatverandering vindt het kabinet die afspraak achterhaald. Of het Europees geregeld kan worden is nog niet duidelijk. En lieve Mona van het blad Story is overleden. Lou Kessels, zoals ze in het echt heette, had sinds de jaren 70 een brievenrubriek. En daarin beantwoordde ze als lieve Mona talloze brieven van lezers. Volgens Story was ze voor het blad en de lezers van onschatbare waarde. Kessels leed al jaren aan darmkanker. En vorige week maakte ze zelf bekend dat ze niet lang meer te leven had. Lou Kessels was 87 jaar. Het weer. Vanuit het zuiden trekken pittige onweersbuien over het land. Soms met veel water, grote hagelstenen en zware windstoten.